Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt opnieuw lichamen van Hamas te hebben overgedragen aan het leger van Israël. De identiteit ervan is nog niet vastgesteld. En mogelijk gaat het ook helemaal niet om resten van de elf gedode gijzelaars die nog niet zijn overgedragen. Het leger van Israël zou bezig zijn met de identificatie en heeft nog geen commentaar gegeven op de overdracht. Hamas heeft van 11 van de 28 gedode gijzelaars nog geen resten overgedragen. De terugkeer is een van de voorwaarden van het staakt het vuren tussen de terreurorganisatie en Israël. In Amsterdam-Noord is afgelopen middag een kind overleden na een ongeluk met een fatbike. De elektrische fiets werd geraakt door een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De politie zegt dat het gaat om een kind in de basisschoolleeftijd... en dat het met een volwassene op die fatbike zat. De Franse acteur Tcheki Cario is overleden. Hij was vooral bekend van zijn vele bijrollen en dan voornamelijk als slechterik. In Hollywoodfilms werd hij vaak gecast als slechterik. Zo was Cario in 1995 de schurk in blockbuster Bad Boys. En ook was hij te zien in La Femme Nikita, de James Bond film GoldenEye... The Core en misdaadserie The Missing. Jackie Cario had kanker en was 72 jaar. En het duurt nog tot volgende week vrijdag voordat er weer treinen rijden tussen Geldermals en Den Bosch. Het spoor en de overweg bij Meteren raakten donderdag zwaar beschadigd toen een trein op een vrachtwagen botste. Afgelopen dag bleek dat 2 kilometer spoor en de complete overweg moeten worden vervangen. Voorlopig rijden er daarom bussen tussen Geldermalsen en Den Bosch.